uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Opnieuw Amerikaanse bedrijfsleven opgestapt uit de adviesraad van president Trump. Ze zijn het niet eens met zijn beleid. Ze vinden dat de regering verdeeldheid zaait. Het zijn de bazen van chipfabrikant Intel, sportkledingmerk Under Armour en medicijnfabriek Merck. Aanleiding voor hun vertrek is de late reactie van Trump op het racistische geweld in Charlottesville. Bij het Indisch monument in Den Haag is vandaag de Nationale Indië-herdenking. Dan worden de slachtoffers herdacht van de Japanse bezetting van Nederlandse Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan capituleerde op 15 augustus 1945. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Japan Indië binnenviel. De Indië-herdenking bij het monument begint om 12 uur. Om meer jongeren te trekken is er dit jaar voor het eerst ook een middagprogramma met theater en muziek. Winkeliers melden dat er opnieuw veel vraag is naar babymelkpoeder. Volgens Albert Heijn wordt er de laatste weken weer opvallend veel poeder gekocht... door mensen die het duidelijk niet aanschaffen voor eigen gebruik. Handelaren kopen het op en sturen het naar China, zeggen winkelbedrijven. In 2013 was er voor het eerst een run op babymelkpoeder in Nederland. Aanleiding was het Chinese melkpoederschandaal. Daardoor waren er in Nederland lege schappen. Bij Albert Heijn zijn de blikken poeder nu alleen te koop bij de servicebalie... met een maximum van twee per klant per dag. De makers van een pornofilm die was opgenomen in een Tilburgse kerk worden niet vervolgd. Het kerkbestuur had aangifte gedaan, maar het OM seponeert de zaak. In de film hadden twee acteurs seks in een biechtstoel. De beelden werden uitgezonden op de zender van pornoactrice Kim Holland. Het OM zegt dat de film kwetsend en respectloos is, maar dat er niets strafbaars is gebeurd. Het kerkbestuur is verbaasd, maar legt zich bij de beslissing van het OM neer. Pastoor van de kerk heeft na de gebeurtenis om vergiffenis gevraagd voor het ontheiligen van het godshuis. Kim Holland bood al eerder haar excuses aan. Het weer, stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt in het oosten 28 graden, in het westen ongeveer 23. Morgen vrijwel overal droog en zonnige periode. En dan wordt het ongeveer 23 graden.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 hoorde je de lekkere dansbare plaat van Sam Veld. Dat was de Summer on You. Ja, welkom terug inderdaad bij Zandvoort op zondag, uur 3... met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van half vijf, uiteraard het dier van de week... en die luistert naar de naam Mizou. En Mizou is een kat. Gedicht van de week. Daar zijn we nog niet helemaal eh, over uit, maar het ziet er naar uit dat we richting Schiphol gaan. Oh, leuk. Dus ja, tegenwoordig, met deze tijd, vakantietijd, is Schiphol toch een centraal punt voor vele reizigers. Het gedicht van de week, maar het is nog niet zeker. U hoort het allemaal om kwart voor vijf. Uiteraard straks de eindstanden van de wedstrijden in de eredivisie... die eh, van vanmiddag eh, verspeeld zijn. Uiteraard wellicht nog een stukje sport kort. En we kijken natuurlijk naar de finish van de laatste etappe van de Binkbank Tour... met Tom Dumoulin eh, in de voorhoede met nog een kleine 3,5 kilometer te gaan. Daarover later meer in dit derde uur van Zandvoort op zondag. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. There you have it. You see this love regret. Deze John Anderson die heeft heel veel hits gescoord. Denk maar bijvoorbeeld eh, aan de single Surrender. En ook eh, deze mocht daar best wezen en best zijn. You're the hold on to love. Zo dadelijk het eh, nieuws uit de Autosports in de Pit Report bij CFM. on. Uh-uh. Wrist on the wrist of Lincoln Charm, yeah. Laying was still in Lincoln Park. Like we could die all young, like we could die all blind. Huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight, put that spotlight. I got a hundred G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good lord good graces. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. You slide on all oh, your nights like try on all your nights like this. Put some smile favoriete plaat van heel veel luisteraars bij ZFM Zandvoort. Dus vandaar ook weer eens op de zondagmiddag gedraaid door de Kelvin Harris en Slide. ZFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is eh, rustig rondom de Formule 1. Die zitten natuurlijk gewoon midden in de zomerstop. Maar er is wel het een en ander te melden op eh, autosportgebied. Allereerst Renault-coureur Nico Hulkenberg heeft tijdens zijn Formule 1-demonstratie afgelopen weekend met de E20-wagen uit 2012 het baanrecord op het TT-circuit Assen verbroken zei het... dat het aan de hand, met een handgeklokte tijd was... en dus een officieus is... met een ronde, ronde tijd van 1.1.87.02 om exact te zijn. Dat was sneller dan de 1.18765 die de Fransman Sebastian Bourdais tijdens de kwalificatie van het Champ Car evenement neerzette. Het officiële record staat op naam van Ingo Gerstel. Hij noteerde tijdens de Bosch GP-wedstrijd in 2016 een tijd van 1.19.371... De Duitser kwam tijdens de Gamma Race Days tweemaal in actie voor de volgepakte tribunes. Volgens de organisatie trok het Gamma Racing Days over twee dagen ruim 94.500 toeschouwers naar het circuit. En Nicole Honkenberg eh, liet zich ook dat weekend ontvallen dat hij het TT-circuit in Assen beter geschikt vindt voor de Formule 1 dan ons circuit al hier te Zandvoort wordt vervolgd. Aan de overheersing van Porsche in de 24-uursrace van Le Mans komt een einde. Het Duitse automerk trekt zich terug uit de endurance-kampioenschap... en gaat zich richten op de elektrische Formule E. Porsche won de afgelopen drie edities van de klassieker in Le Mans... maar meldde afgelopen week dat het zich gaat richten op een team... dat vanaf 2019 in de Formule E uitkomt. Daarmee volgt het de concurrenten als Audi, BMW en Mercedes. Porsche zet in op alternatieve en innovatieve aandrijfconcepten. De Formule E is daarin voor ons de, eh, voor ons de ultieme competitieve omgeving. Al dus topman Michel Steiner. Met de komst van een aantal topmerken wordt de Formule E steeds meer gezien... als het groene alternatief voor de Formule 1. De in 2014 begonnen wedstrijdenreeks doet al steden aan... als New York, Hongkong en Berlijn. Met de komst van Mercedes en Porsche telt het zesde Formule E-seizoen... dat in 2019 begint 12 deelnemende teams. Ik ben blij met hun deelname aan de Formule E. Maar betreur het vertrek van Porsche uit de Endurance Kampioenschap... al dus Jean Tot, baas van de internationale Autospeutfederatie VIA. Toyota dreigt nu de enige grote autoproducent te zijn... die nog actief is in de hoogste klasse van Le Mans. Porsche blijft wel in de GT-klasses uitkomen. Formule E-baas Alejandro Agas reageerde opgetogen. Als iemand vijf jaar geleden toen we dit project begonnen had gezegd... dat een merk als Porsche erin zou stappen, had ik dat niet geloofd, al dus Agas. Maar ik denk dat dit het einde is van de LMP1-klasse tijdens de 24 uur van Le Mans. Dat betreur ik toch ten zeerste, want het was ja, op een gegeven moment alleen nog maar tussen Toyota en Porsche. Eh, wellicht dat dan eh, de LMP2-klasse wordt geüpgrade... tot de belangrijkste klasse tijdens de 24 uur van Le Mans. Maar daarover volgend jaar meer. Oké, dankjewel <laughs> Albert-Jan. Tot zover het uh, eh, autosportnieuws. Je hoort het elke zaterdag en zondagmiddag zo rond en nabij kwart over vier. When my baby, when my baby passionate persuasion for dancing or romancing. But I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, whoa and my baby. Dat was eh, de zonnige muziek van Pieter Allen. de I go to Rio. Nou, wij gaan gewoon even naar de eredivisie eh, toe, eh, Albert-Jan. Want we hebben de eindstanden van de wedstrijden... die vanmiddag om half 1, half drie zijn gestart. <laughs> Allereerst Feyenoord thuis tegen FC Twente. Eindstand 2 tegen 1. En dan de tweede wedstrijd van vanmiddag. Willem 2 tegen Excelsior. Daar werd het 1 tegen 2. Ik moet nog even, wel even iets een voorbehoud. Want ik weet nog niet of wedstrijden echt zijn afgelopen. Hmm. Maar... Uh, Vooralsnog zijn dat de, onze, in ieder geval de tussenstanden, CQ-eindstanden. En we hebben vanmiddag om half 1 nog gehad uh, Pek tegen Roda JC. Daar werd het 4 tegen 2. Dat is aardig van je. En dan hebben we om <laughs> kwart voor vijf El Clasico der Lage Landen. FC Groningen ontvangt thuis SC Herenveen. Oké, okay, en hier is de nieuwe Bruno Mars. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, play pop it for me.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 Maar voordat we daaraan gaan beginnen... nog even de officiële eindstander van de wedstrijden uit de, de eredivisie. Uh, we beginnen met Pek Zwolle tegen Rode SC. Nou is juist al vermeld, wet 4 tegen 2. Feyenoord thuis tegen FC Twente, 2 tegen 1. En dan Willem 2 tegen Excelsior, daar werd het 1 tegen 2. En de laatste, eh, de countdown loopt. Ja. El Clasico der Lage Landen om kwart voor vijf. FC Groningen thuis tegen Heerenveen. Nou, is precies half vijf, dier van de week. Oké, gaan we gelijk door. En het dier van de week, dat is Missou. Missou is een dame van bijna tien jaar. Missou is een kat die rust, ruimte en regelmaat nodig heeft in haar leven. Geen beginnerskat of een dame die zich thuis voelt in een druk gezin. Missou kan snel gestrest raken en reageert hierop door in de aanval te gaan. Ze zoeken dan ook mensen voor haar die geen andere dieren in huis hebben... waar ze naar buiten kan en die geduld met haar kunnen hebben. Ze komt zelf voor aandacht naar je toe en dan kan je haar ook over haar koppie aaien. Naar de medewerkers toe wordt ze steeds liever, maar dat heeft wel eens een tijd geduurd. En omdat ze naar andere katten niet altijd leuk is... komt ze hier niet, zeker niet goed uit de verf. Michou is een dame die al langer dan een jaar bij eh, eh, de, eh, hun woont... maar het zou ontzettend verdiend om een leuk huis te gaan. Ziet u in haar een uitdaging en denkt u haar te kunnen geven wat ze nodig heeft? Kom dan eens langs om kennis te maken met Mizou. En Mizou verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5... en is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en telefonisch bereikbaar op 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland. Want ook Mizou verdient een thuis. Dus ga voor uh, eh, Mizou of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis... aan de Keesomstraat nummer 5 in Nieuw-Noords. jaren 80 hoorde je, of jaren 70 zelfs, hoorde je TSOP.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 Tom Dumoulin heeft de Bink Bank Tour op zijn naam gezet. De renner van Sunweb verdedigde in de zevende en laatste rit... met verve zijn een dag eerder veroverde leiderstrui. Eh, trui. Jasper Stuyven won de rit. De in, de in, de 191 kilometer lange slotrit, waarin negen zware heuvels bedongen moesten worden... Waaronder de muur van Gerardsbergen moest Dumoulin vooral Tim Wellens in de gaten houden. De Belg had slechts 4 seconden achterstand... en met de finish op de muur was dat niet al te veel. Dumoulin hield Wellens eh, nauwlettend in de gaten en had ook in de smiezen... of er vluchters voorop reden die een gevaar zouden kunnen zijn... voor het klassement, zoals bijvoorbeeld Peter Sagan. Sagan had zaterdag weliswaar bijna twee minuten verloren na lekke banden... Maar met een dergelijke zware parcours is veel mogelijk. Sagan sprong dan ook weg op de muur met nog 25 kilometer te gaan. Het peloton brak direct, maar niemand bleek bereid eh, hem, eh, met hem op avontuur te gaan. Diep in de finale reed Sagan ook even op kop met Van Avermaat... maar ook die poging strandde. Stuiven sloeg wel een gaatje met een demarrage op 3 kilometer... en hield stand bij de finish op de muur. Bij die sprint heuvelop maakte Dumoulin indruk door Sagan voor te blijven. Hij werd derde achter Philippe Gilbert Wellens vormde geen bedreiging. Hij kwam op 12 tellen na Dumoulin over de streep. Met andere woorden, Tom Dumoulin eh, heeft zijn tweede ja, eh, eh, race gewonnen en wel de Binkbank Tour al hier in Nederland. Weer een hele mooie prestatie. Ja, je zou maar vanuit thuis gaan werken. Nou ja, <laughs> bij deze Fifth Harmony Work From Home. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta... Put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're. motion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but cheating between us. Ain't no getting off early. I know you're. clap no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight bulls, she take that. Ooh, We hadden hem al een hele tijd niet meer gedraaid op de radio. <laughs> Dus weer leuk om eh, uit de kast te halen. Deze van Fifth Harmony en Work From Home. Ja, we gaan op naar het gedicht van de dag. Zo dadelijk naar deze van Yubi 40 muziek van uh, eh, ub blijft altijd gewoon lekker, hè? Yo, de Food for Thought. Ja, dat was hem, de plaat eh, voor het gedicht van de dag. Jawel, hij komt eraan hè, voor alle vakantiegangers. Het gedicht van de dag, Schiphol. Ik loop de vertrekhal in. En ik zie en voel de vrijheid. Overzichtelijk. Ondanks een drukte van belang... Alles, alles gaat hier zijn gewone gang. Zie nummers. Wie komen er en wie moeten er gaan? Zal ik er lekker tussenuit knijpen? Hier heel ver, heel ver weg vandaan. En hoog, hoog in de lucht is waar ik in gedachten al zit. Als het even tegen zit, wordt het me even te vol dan vind je mij hier, in vertrekhal 1 op Schiphol. Veel reizigers, waaronder Martin, geduldig wachtend op een bank. Vlot langs de douane, waarvoor nog hartelijk dank. Ik proef de wereld die zo groot is. En ik weet, ik weet dat ik me niet vergis. 24 uur, constant koffers gejaag. Maar ik word rustig van het idee dat ik ineens heel ver weg kan zijn op holiday. Ruik de kerosine, ik voel de adrenaline. Proef de wereld en vraag me af. Ik zal niet liegen, ik zal wel eeuwig willen blijven vliegen. De bestemming is niet mijn doel, maar de weg, de weg er naartoe is mijn belangrijkste gevoel. En dan eh, noem je Martin in het gedicht en dan die tekst erbij. Nou, volgens mij klopt er iets <laughs> niet helemaal, uh, eh, Albert-Jan. Ah. Maar is wel goed bedoeld. Jawel, Martin, alvast een hele fijne vakantie. En heel veel succes op Airport Schiphol. it's getting me so the sky. op uh, Schiphol Airport. Wat wil je nou nog meer, Albert-Jan? <laughs> Toch? ja. Ja, heerlijk gewoon. Lekker eh, op vakantie, hè? Ja. Maar hier schijnt het zonnetje ook volop nu. Ja, we hebben summer in the city. <laughs> and dance all night. Despite the heat, it will be alright, baby. of 4, 25. Nou, wat willen we nou nog meer, hè? Heerlijk, de summer in the city, hoor. de single van Joe Cocker. Ja, het is uh, alweer eh, bijna drie minuten voor vijf uur. Betekent eh, tijd om weg te wezen, Albert-Jan. Ja, maar nog even nog twee mededelingen. Ja? Allereerst even FC Groningen, Heerenveen. Dus staat, ja, nee, gaat niet goed, hè, daar. <laughs> Ze zijn net begonnen en Heerenveen staat al met 1-0 voor. Dan nog even eh, eh, vanavond tussen 7 en 9 ZFM Klassiek. Klassiek liefhebbers zitten ook goed bij ZFM. Vanavond tussen 7 en 9, heerlijk klassiek. En aanstaande woensdag is onze collega Bruis weer aan het bruisen... met een heus eh, verzoekplatenprogramma... Eh, met persoonlijke titels, eh, met persoonlijke verhalen van luisteraars, et cetera, et cetera. Echt de moeite waard om naar te luisteren, zeker naar te kijken. Aanstaande woensdag tussen 8 en 10 uur... onze collega Willem Bruist met een heus verzoekplatenprogramma. Nou, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Daar zijn we er weer.